uur. Marnix met het NOS-journaal. Het hoge beroep in de minder Marokkanenzaak tegen PVV-leider Wilders gaat door, heeft het gerechtshof bepaald. Advocaat Knoops, die Wilders verdedigt, had om uitstel gevraagd om vier getuigen te horen. Maar om de zaak daarvoor stil te leggen vindt het hof niet nodig. Van een poging om het hof te wraken ziet Wilders af. De VN-rapporteur voor extreme armoede waarschuwt dat de wereld op weg is naar klimaatapartheid... Rijken kunnen de gevolgen van klimaatverandering afkopen... terwijl armen het slachtoffer zijn. De Australische VN-rapporteur Olsten stelt dat de opwarming van de aarde... desastreuze gevolgen heeft voor fundamentele rechten op water, voedsel en op leven. De elfsteden van Maarten van der Weijden... heeft tot nu toe 5,1 miljoen euro opgebracht. Dat is meer dan de eindstand van zijn mislukte poging vorig jaar. Van der Weijden maakte de tussenstand zelf bekend op tv in de talkshow M... Hij finishte gisteravond in Leeuwarden na een zwemtocht van bijna 200 kilometer. Van der Weijden zegt dat hij na zijn inspanning goed herstelt. Het geld dat hij ophaalt is voor de strijd tegen kanker. Een bitcoinbende met twee Nederlanders heeft volgens de Britse politie voor 24 miljoen euro aan bitcoins buitgemaakt. Vanochtend werden in Groot-Brittannië, Amsterdam en Rotterdam zes verdachten opgepakt, onder wie de Nederlanders. Volgens de politie vervalsten ze een website voor bitcoinhandel... en wisten ze zo inloggegevens te bemachtigen. Zeker 4000 mensen zijn gedupeerd. Drie sterrenrestaurant restauranten Libreye in Zwolle staat opnieuw in de jaarlijkse top 50 van beste restaurants ter wereld. Vorig jaar stond De Libreye er niet in. Nu staat het bedrijf van Johnny en Therese Boer op nummer 46. Het is de enige Nederlandse notering in de internationale lijst.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 Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. Ah.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

never wanna van ZFM.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 kadar o And now they know there's no way out And they're really sorry now for what 为了。 give to you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 to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I could say that love's mine.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 breathe.